Schat blijf jij. Want al de liefde die jij me gaf, vergeet ik niet zo vlug. Nee, die neemt niemand me af, die blijft van mij. Ik weet nog hoe je als baby in je wiegje lag en ik meteen verkocht was toen ik jou daar zag. Ik weet nog goed hoe voor mij de eerste schooldag kwam. En jij verdrietig afscheid van me nam. Maar wat geweest is, dat is voorbij. En dat komt nooit met terug. Maar één ding weet je toch wel. Mijn schat, blijf jij. af, die blijft van mij. Met je vriendinnen ging je naar de discotheek. Ik dacht meteen dat iedere jongen naar je keek. Ik weet wel dat een vader heel bezorgd kan zijn, maar dat nog schat blijf jij. Want al de liefde die jij me gaf, vergeet ik niet zo vlug. Nee, die neemt niemand me af. Die blijft van mij. En straks dan belt misschien de ware Jacob aan Dan weet ik dat ik jou voor goed moet laten gaan Maar wat er ook gebeurt, je raakt me toch nooit kwijt Ik ben en blijf jouw eigen lieve meid Ja, wat geweest is, dat is voorbij En dat komt nooit meer terug Maar één ding weet je toch wel Mijn schat, blijf jij